Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een tweede vaccin tegen het RS-virus is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap. Het vaccin kan aan zwangere vrouwen worden gegeven. Hun baby is dan na de geboorte zes maanden beschermd. De komst van het vaccin wordt gezien als doorbraak door artsen. In Nederland belanden per jaar duizenden kinderen met het RS-virus in het ziekenhuis. Eerder werd al een vaccin goedgekeurd dat aan pasgeboren baby's kan worden gegeven gezondheidsraad beslist waarschijnlijk begin volgend jaar... of het middel in het Rijksvaccinatieprogramma komt. In Den Haag is een sloot afgesloten omdat die vervuild blijkt met verschillende soorten PFAS. Dat meldt Omroep West. Vorige week bracht het onderzoeksprogramma Pointer aan het licht... dat het water in de wijk Voorpark bij Leidsendam in 2021 veel te veel PFAS per liter bevatte... namelijk 180 nanogram. En dat is 25.000 keer de grenswaarde die het RIVM veilig acht voor oppervlaktewater. De bron van de vervuiling wordt onderzocht. De vaste spaarrente bij twee van de grote banken gaat opnieuw omhoog. Op 15 augustus stijgt de rente bij de Rabobank naar 1,5 procent. En wie zijn geld voor langere tijd kan missen, kan rekenen op een rente boven 2 procent. Ook ING maakte vandaag bekend de rentes te verhogen. Bij die bank krijgt een spaarder vanaf volgende maand 1,25% rente tot 10.000 euro. daarboven wordt de rente lager. In de Verenigde Staten heeft president Biden voor het eerst een vrouwelijke admiraal voorgedragen. Als Lisa Franchetti wordt gekozen is het de eerste vrouw die de Amerikaanse marine gaat leiden. Franchetti heeft al 38 jaar ervaring binnen de krijgsmacht. De benoeming moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. Het weer, vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden.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 somehow van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before, where you come from? You got a fat bum. I got a long Johnson. and I would never met you at random. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care care. That's just not fair. I knew you were trouble. I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there. Trouble is there. Trouble been right there. Trouble is there. Trouble gon' find me anywhere. Trouble gon' find me. Bubble and wine me. Hey. Trouble gon' find me. trouble gon' find me anywhere. trouble gon' find me. Trouble find me. It's okay, girl, bubble and whiny. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got leg carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle.